in het bedrijfsleven een groeiend tekort aan mensen met een technische opleiding. Volgens nu twee op de tien studenten een technische studie. Dat zouden er vier op de tien moeten zijn, zei Plasterk in het tv-programma Buitenhof. De maatregel zou rond de 180 miljoen euro gaan kosten. Eerder pleiten werkgevers al voor afschaffing van het collegegeld voor studenten in technische vakken. President Obama werkt aan een vredesplan voor Syrië, waarbij president Assad vrijwillig opstapt en de macht overdraagt aan iemand uit zijn regering. Die moet dan verkiezingen voorbereiden. Dat staat in de New York Times. Het plan is gemodelleerd naar de overgangsregeling in Jemen. President Saleh droeg na maanden van onlusten de macht over aan zijn vicepresident. De New York Times wijst erop dat het plan alleen kans van slagen heeft als Rusland eraan meedoet. Dat land blokkeert tot nu toe elk initiatief dat aanstuurt op een machtswisseling in Syrië. Vrijdag kwamen meer dan 90 mensen om het leven bij een aanval op betogers in de stad Gaula. Het bloedbad komt deze week aan de orde in een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. De korpsen Haaglanden en Kennemerland roepen mensen via Twitter op om niet met de auto naar het strand te gaan. De lokale wegen richting de populaire badplaatsen staan vol en er zijn nauwelijks nog parkeerplaatsen in de buurt van het strand. Ook in Zeeland is het erg druk. Op de Veluwe en in de Achterhoek geldt code oranje. Het gevaar voor natuurbranden is groot. Als er een melding van een natuurbrand binnenkomt, drukt de brandweer nu uit met vier tankauto's in plaats van één. In Utrecht, Overijssel en Noord-Limburg geldt code geel, verhoogd gevaar. Gisteren legde op Vlieland brand een deel van een natuurgebied in de as. Het weer, Maxima van 19 tot 27 graden. In het oosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen zon en wat wolken. In het oosten weer kans op een bui en maxima 18 tot 24 graden. Dit was het NO. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Muiden 2 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden 2. A12 daarna richting Utrecht voor Reewijk 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er zijn ook veel mensen op weg naar de kust. Het heeft weinig zin meer om met de auto naar Kijkduin of Scheveningen te gaan.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba está cantaré. Cuando se inmale de dolores, cuando se de amores, cuando se inmala su vela, cuando se de dolores, cuando se inmale de dolores, cuando se de amores, cuando se inmala su vela, cuando se de dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero no siempre cantaré. cantare, pero no siempre cantare, pero no siempre cantare. Esta rumba paquitana que yo siempre cantare Cuando se marea dolores cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.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 Er is in het bedrijfsleven een groeiend tekort aan mensen met een technische opleiding. Volgens PvdA-kamerlid Ronald Plasterk doen nu twee op de tien studenten een technische studie.